4 uur excuus, vijf uur, Robert Baltus met het NOS-journaal. De oudste zoon van een echtpaar dat een Twentse zorgboerderij runt... wordt verdacht van ontucht met kinderen. Dat meldt RTV Oost. De politie onderzoekt de zaak sinds een van de ouders... in augustus aangifte deed van de ontucht. De burgemeester van de gemeente Hof van Twente zegt dat de verdachte zoon... niet meer welkom is op het erf van de zorgboerderij van zijn ouders. In een brief aan de ouders en verzorgers van de kinderen... schrijven de eigenaars van de zorgboerderij dat ze geen enkel vermoeden hebben gehad van mogelijk misbruik. De vier grootste banken geven te weinig informatie over waar ze spaargeld investeren. Dat staat in een onderzoek van de Eerlijke Bankwijzer van onder meer Amnesty, Novib en FNV. Klanten van ABN AMRO, ING, Rabobank en SNS hebben volgens de onderzoekers geen idee waar hun spaargeld heen gaat. Ook blijven deze banken vaag over hun dochterondernemingen, lobbyactiviteiten bij overheden en de landen waar ze belasting betalen. Kleinere banken, zoals ASN Bank, Triodos en Van Landschot geven meer informatie. Een aandeel Twitter gaat 26 dollar kosten, dat heeft het sociale netwerk getwitterd. De introductieprijs is hoger dan de eerder aangekondigde 23 tot 25 dollar. De handel in aandelen Twitter begint vandaag. Het is de grootste beursgang van een technologiebedrijf sinds Facebook in mei vorig jaar. De vraag naar de aandelen is groot, ondanks het verlies van 65 miljoen dollar in het afgelopen kwartaal. De PvdA stemt in met het besluit van de regering om 37 JSF-straaljagers aan te schaffen. Dat zei PvdA-kamerlid IJsink in een debat over de toekomst van de krijgsmacht. IJsink vindt dat er nu voldoende garanties zijn gegeven voor een volgende stap in het project. Het weer, overal meer regen en aan de westkust staat een harde zuidwestelijke windkracht 7. Het is rond de 14 graden, overdag wordt het een graad of 12.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 Dit is Laatste Uur de Nacht in Anders hier bij de VARA op Radio 1. Het muziekprogramma van Radio 1 met eh, op deze 7 november... aandacht voor het feit dat eh, een van de mm, belangrijkste componisten van de vorige eeuw... vandaag 70 jaar wordt, Johnny Mitchell... We gaan haar in het zonnetje zetten. Zo eh, om en bij kwart voor zes hier bij de nacht in Dalmas. Je krijgt drie chansons op een rijtje. En deze dame, die je nu gaat horen... die maakt op dit moment een eh, klein toernooitje door Nederland. to all you gathered here. Here's to all our comrades dear. May they leave us never. May they leave us never. Reason Prisoner sometimes turns into another word for waiting. was Je hoorde nog eens een keer eh, Melanie van een 45 eh, toerenplaat. Zelfs dat, eh, want ik heb het nooit eerder op een cd'tje kunnen vinden. je hoorde Melanie met het nummer Stop, I Don't Wanna Hear It Anymore. De zangeres die zo eh, rond 1970 een aantal uh, eh, hitparade-noteringen had hier in Nederland. Beautiful People ken je misschien nog wel. Lay Down met Edwin Hawkins, Singers Ruby Tuesday. De cover van de Rolling Stones. En hier dan dus met Stop, I Don't Wanna Hear It Anymore. Die doet op dit moment een uh, tourneetje door het land. De afgelopen dagen was ze al te vinden in Veldhoven en Arnhem en Drachten. En vanavond treedt Melanie op in de Vesten in Delft. En zaterdagavond, dan kan je haar vinden in uh, Volendam Cultuurhuis PX zal ze optreden zondagavond in de Concertzaal in Laren. En de tournee wordt dinsdag afgesloten in de stad in Eemuiden. Melanie, heel Nederland heeft ze weer aan de eh, voeten met deze korte tournee die ze doet. Paul McCartney, die heeft een nieuw album uitgebracht onder de titel New. Maar vorig jaar bracht hij ook een album uit met op hele oude liedjes een hele rustige sfeer. Met Eric Clapton erbij. Dit is Get Yourself Another Fool van dat album Kisses on the Bottom. At last I wake up see what you've done. So what can I do but pack up and run? I know the rules. Go get yourself another fool. You say that you love me I'm yours to command. But your kind of loving, my heart couldn't stand. You use me for a tool. Go get yourself another fool. deep in your heart you know that our love could never grow. I tried to believe you that we'd never part, but your kind of loving just broke my poor heart. Now I know the rules Go get yourself another fool. to believe you that we never part. Your kind of loving just broke my poor heart. But I know the rules. Go get yourself another fool. Mm -hmm. Yeah, you better get yourself get yourself. You better get yourself another fool. Go ahead and get yourself. Get yourself. Get yourself another Paul McCartney en het gitaarspel van uh, Eric Clapton erbij. Het nummer Get Yourself Another Fool, dat stamt al uit 1948. En dat Kisses eh, on the Bottom, dat is zo'n album dat eh, voornamelijk bestaat uit liedjes uit die periode, uit de jeugd van Paul McCartney. Kan je niet zeggen van nu, dat het nieuwe album van eh, Paul McCartney. Dat klinkt eh, behoorlijk pittig. En dat album kan je winnen. Ik eh, stel je de vraag van, de, van Paul McCartney. Paul McCartney is getrouwd geweest met Linda McCartney. En uit dat huwelijk zijn kinderen voortgekomen. Hoeveel kinderen hebben Linda en Paul McCartney op deze aardbol gezet? En het antwoord kan je mailen naar de nacht En dan hoor je in in de loop van eh, volgende week. Of volgende week dan hoor je inderdaad of je de winnaar bent van dat nieuwe album van Paul McCartney. Dus hoeveel kinderen hebben Paul en Linda McCartney op eh, de aardbol gezet? Het aantal wil ik weten, maar je mag ook de namen noemen. Hoe, hoe groter het antwoord, hoe ruimer het antwoord... des te meer kans je maakt op eh, de LP van Paul McCartney, nu dus. Even naar vanavond toe, want dan treden ze op in de Heineken Music Hall. Zo heb, eh, ze waren ook al aanwezig op Werchter afgelopen zomer... en op diverse andere festivals. International. I think the kids are in trouble. Do not know what all the troubles are for. Give them ice for their fevers. You're the only thing I ever want anymore. Live on coffee and flowers. Try not to wonder what the weather will be. I figured out what we're missing. Tell you miserable things after you are asleep. Now we'll leave the silver city, cause all the silver girls gave us black dreams. Leave the silver city, cause all the silver girls, everything means everything. It's a Hollywood summer. You never believe the shitty thoughts I think. Meet our friends out for dinner. When I said what I said, I didn't mean anything. We belong in a movie. try to hold it together till our friends are gone. We should swim in a fountain. Do not want to disappoint anyone. And I will leave the silver cities, all the silver girls gave us black dreams. Leave the silver city to all the silver girls. Everything means everything. I was afraid I'd eat your bread. I was afraid I'd eat you. vanavond is staat in de HMH in Amsterdam Zuidoost. En je hoorde van drie jaar geleden Conversation number 16. Miss Montreal, zangeres, eh, was onlangs te gast in Met het Oog op Morgen voor een opstreden En liet daar een spiksplinternieuw nummer horen. Take your time and you will see that there is nothing that I'd rather be. I take it back, I take it slow, cause this is the only way I roll, but I don't know what to do.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 Every time I wonder if it's you, you start to notice that it's you. You might break my heart, you see this fear. Getting a hold on to me. I take it back, I take it slow, cause this is the only way I roll, but I don't know what to do. I just gotta get through this do do do do do do do do. uit met het oog op morgen van eh, vorige week. Want toen was zij daar de muzikale gast Miss Montreal, Sanne Hans. En dit was dan een eh, nieuw liedje. titel moet ze nog bedenken, voorlopig heet dan ook... Eh, Sanne Hans dus bij Met het oog op morgen. Muziek nu van weg. De exotische klanken uit Palestina. إلا إذا بتأيد فيي خليه بالاعتبار إنه ولدنا أحرار مثلي مثلك إنسان بدي أبني كيان خليه En hij is behoorlijk populair in eh, Palestina. Je kon luisteren naar eh, de zanger die ook eh, zijn verbinding met Israël heeft. Idan Reichel, dat is de naam van de zanger. Het, in groepsverband heet hij dan de Idan Reichel Project. Anna, Anna, Anna, Wa Enta, Enta. De titel van het nummer dat ik je liet horen. Idan Reichel Project, onthoudt die naam. Drake die heeft op dit moment een grote hit in samenwerking met Major Jordan. exactly who you could be. Just hold on, we're going home. Just hold on, we're going home. It's hard to do these things alone. Just hold on, we're going home. Oh, oh, oh. I got my eyes on you. You're everything that I see. I want your high love can't get over you. You left your mark on me. I want your high love and emotion endlessly. Cause you're a good girl and you know it. You act so different around me. Cause you're a good girl and you know it. I know exactly who you could be just hold on, we're going home. Just hold on, we're going home. It's hard to do these things alone. Just hold samenwerking met zanger Major Jordan. Ik ben toegekomen aan de Franse plaatjes die je zo elke donderdagochtend om en bij de tijdstip kunt beluisteren. Je kan dadelijk gaan luisteren naar eh, het origineel van Het Dorp van, mijn, van eh, Wim Zonneveld. Jean Ferrat, zijn stem is te horen. Nou, eh, dat was voorafgaand door een redelijk actuele plaat, Patrick Bruel. Een Frans lied met een Engelstalige titel, namelijk eh, She's Gone. Maar allereerst eh, Brigitte Bardot. De aanleiding daarvan is namelijk het feit dat ehm, Joop van den Ende... een eh, musical gaat maken mm, met daarin het leven van de seksbom uit de jaren 60, uh, eh, Brigitte Bardot. Het scenario ligt klaar en ehm, de voorbereidingen kunnen beginnen. En het is de bedoeling dat eh, ergens eh, in de loop van volgend jaar, anders in 2015, de musical op de bühne zal verschijnen. Het scenario is geschreven door eh, Kees Prinsen onder andere. Het script is inderdaad klaar. Brigitte Bardot, laten wij eens naar haar gaan luisteren... want in haar eh, verleden heeft ze ook eh, diverse platen gemaakt. Ook al was haar stem niet al te loepzuiver, toch heeft het wel iets. Brigitte Bardot, Amis, les amis de la musique. tous les amis de la musique. De l'accent grave à l'excentrique. Sont venus jusqu'au fond de ma cour avec un 78 tours d'une autre époque me dire bonjour. Des visites, je n'en ai plus. À part quelques vieux farfelus qui viennent parler du temps passé sur mes instruments pleurnichés comme si la jeunesse oubliée ne s'était pas bien amusée. Je suis le jazz de 1925 et fais chanter des airs pour que l'on trinque. Eleanor est devenue grand-mère, mais pourrait encore faire quelques pas pour vous plaire. Le vieux jazz ramène son trombone vers la peau d'un banjo qui sonne 1925 se prend les pieds dans un gramophone enrhumé qui pavillonne et poumonne et tous les amoureux du ragtime ont cherché une rime en Naïm. 1925 a foutu le camp vers le jazz moderne et pourtant quand le trombone fait son beuglant, on est encore dans l'étonnement. jazz de 1925 et fait chanter des airs pour que l'on trinque. Éléonore est devenue grand-mère, mais pourrait encore faire quelques pas pour vous plaire. Tous les amis de la musique, de l'accent grave à l'excentrique Les aux vieux sont repartis vers d'autres lieux en emportant de ce temps-là la preuve qu'il ne vieillit pas. La preuve qu'il ne vieillit pas. La preuve qu'il ne vieillit pas. La preuve qu'il ne vieillit pas. La preuve qu'il ne vieillit pas. Concert des Stones, 17 ans à peine, une salle à Brighton, la folie sur scène, des yeux me sourient, je me fraye un chemin au milieu d'Angie, elle me prend la main, on se regarde longtemps. La foule l'emporte, loin devant, dans le vent. Je ne sais rien de celle qui m'étonne. Juste un sourire, un t-shirt marqué Come on, come on. She's gone, Je la cherche partout, plus personne. Juste un baiser qui me revient chaque automne. South Kensington, 18 ans plus tard, nos regards se croisent, son bus qui démarre. Je cours comme un dingue, mon cœur qui explose. Elle n'est pas toute seule, elle dit quelque chose, elle me regarde longtemps. Le bus s'éloigne, loin devant, jusqu'à quand Jusqu'à go I feel alone in London. Et pourtant, sur ses rêves j'ai bien lu Come on, come on. Just go, just go. Il y a si longtemps, ça m'étonne. Quand soudain, derrière moi, une voix, je frissonne. On s'est aimé et pourtant. en face une banderole, juste écrit Come on. Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes elle court dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais il faisait des centenaires à ne plus que savoir en faire s'il ne vous tournait pas la tête. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle, que l'automne vient d'arriver. Deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sortie. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver. En hier in dit land kan dat natuurlijk allemaal als het dorp van Wim Zonneveld. En dat dorp van Wim Zonneveld, dat uh, hoor je tegen zes, hè? uh, morgenavond op Radio 5. <laughs> Want daar hebben ze op dit moment de Evergreen Top 2, Top 1000. Al vanaf uh, afgelopen maandag is dat geloof ik begonnen. En... Uh, nou ja, de nummer is Wim Zonneveld geworden met eh, Het Dorp. En toen dacht ik van, laat ik het origineel eens gaan draaien op Radio 1. Bij deze dan Jean Ferrat, die het ooit schreef... La Montagne, de titel van het eh, chanson. En dat werd voorafgegaan door Patrick Bruel, She's Gone. Wat die zong. En die werd weer voorafgegaan door eh, Brigitte Bardot... Les Amis de la Musique uit de jaren 60 was dat. Met een Dixieland-bandje erbij. En volgend jaar, en anders het jaar erop, dan kunnen we... De musical Brigitte op eh, de Nederlandse podium verwachten... in een productie van Job van den Ende. Goed, het is vandaag uh, eh, 7 november. Dadelijk na het nieuws van 6 uur op deze zender... het Radio 1-journaal met Lara Renze En in het Radio 1-journaal onder andere aandacht voor eh, de Partij van de Arbeid... die eh, dan uiteindelijk heeft toegestemd met de aanschaf van de JSF-straaljagers. En verder ook aandacht voor Twitter, want Twitter gaat naar de beurs. Dat zijn slechts twee onderwerpen. Maar er komt natuurlijk nog veel meer in dat radio-injournaal... straks van 6 tot half 10 op deze zender eh, met Lara Renze. Vandaag 7 november. Vandaag is het precies een jaar geleden... dat eh, Barack Obama werd gekozen tot, eh, voor een tweede ambtsperiode termijn als president van de Verenigde Staten. En 69 jaar geleden, toen werd Franklin D. Roosevelt ook herkozen tot president. En dat eh, was dan voor een vierde ambtstermijn. Nou, dat kan tegenwoordig niet meer. Barack Obama moet het doen met twee ambtstermijnen. Heeft nog drie jaar te gaan. Vandaag, 7 november, is het ook de dag waarop degene die dit gecomponeerd heeft... 70 jaar wordt. sky. Crosby, Stills, Nash en Young en Zander Young... waren ze ook eh, het afgelopen jaar aan het toeren over de wereld. En waren onder andere afgelopen zomer nog op het Bospop Festival in Weert. Crosby, Stills en Nash en David Crosby die gaat weer opnieuw eh, nieuw in de belangstelling komen. Want hij heeft net een nieuw album gemaakt onder de titel Cross. En daarop werkt hij onder andere samen met zijn zoon eh, James Raymond. En uh, Mark Knopfler doet er ook nog mee. Nieuwe composities komen daarop te staan op dat nieuwe album van David Crosby. Je hoorde dus hier uh, Crosby, Stills, Nash Young... met het nummer Woodstock, geschreven door Joni Mitchell in de jonge jaren. Joni Mitchell, die vandaag 70 jaar wordt vooral bekend geworden... door het nummer Both Sides Now. En daarvan heeft ze in 2000 een nieuwe versie opgenomen...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 I really don't know life at all. require. I really don't know life. I really don't know. hele fraaie versie van Both Sides Now... door de componisten zelf eh, opnieuw opgenomen in 2000... voor eh, het gelijknamige album Both Sides Now... met het orkest van eh, Vince Mendoza. Je hoorde Joni Mitchell, wat ik al zei. Zangeres, de singer-songwriter... die viert vandaag haar 70ste verjaardag. Paul McCartney, daar hebben we de hele nacht eh, zo her en der bij stilgestaan... vanwege het feit dat hij een nieuw album heeft gemaakt onder de titel New. Dat album, dat kan je winnen en dan moet je een vraag beantwoorden. Paul McCartney is eh, getrouwd geweest met Linda McCartney... en de vraag luidt hoeveel kinderen hebben zij op de wereld gezet... en eh, wat zijn hun namen... Als je dan dat weet, dan mag je dat mailen naar de nachtging. Anders vara.nl. Je mag, ehm, je hoeft niet meteen te mailen. Het mag in de loop van de komende dagen. Want na het weekend dan, eh, ga ik de mailtjes bekijken die er allemaal op binnen zijn gekomen. En als je dat album nieuw wint, dan kan je ook luisteren naar dit nummer. There's something there, but you're frightened to invite it. Beware of pushing me. Appreciate, een van de nummers van het jongste album van Paul McCartney. En als je me kan vertellen via de mail hoeveel kinderen Paul McCartney met Linda op de wereld heeft gezet... en wat de namen zijn, dan kan je in aanmerking komen... van dat nieuwe album van Paul McCartney onder de titel Nieuw. De Nacht Klinkt Anders, vader.nl voor het juiste antwoord. Dit was dus De Nacht Klinkt Anders. Eh, mijn naam is Roel Koenens. Ik zou zeggen, maak er een eh, mooie dag van, ondanks deze druilige dag. Dadelijk Lara Rensen met het eh, Radio 1 Journaal. Rolf Schreuder deed de techniek afgelopen nacht. En ik ben er volgende week weer voor een nieuwe aflevering van De Nacht Ging Anders. De groeten.